pond verdiende. Zijn taak is zwaar voor iedereen. Staat zo'n jongen steeds klaar, maar langs de wegen wordt het gespuis. Soms komt zo'n jongen. s'nachts op klanten wacht. Hij doet zijn plicht tot heel diep in de nacht. Een lege tijd geen licht op bandenpet. Hij staat paraat voor iedereen. Staat zo'n jongen steeds klaar. heeft hij een vriendelijk woord. Een goede reis, meneer, u kunt weer voort. De pompbediende, zijn taak is zwaar. Voor iedereen staat zo'n jongen steeds klaar maar langs de wegen wordt het gesprek. Soms komt zo'n jongen nooit meer naar huis. Hij doet zijn werk in regen, sneeuw en wind. Want hij heeft ook een thuis met vrouw en kind. naar huis. Soms komt zo'n jongen nooit meer naar huis.